Michel Koenen met het NOS-journaal. In Pondo, op zo'n twee uur ten zuiden van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo... is een illegale goudmijnschacht ingestort. Daarbij zijn volgens lokale media 18 tot 21 mensen om het leven gekomen. President Santokki zegt dat er doden zijn, maar niet hoeveel. Onder meer het leger en de politie zijn naar het rampgebied gestuurd. De lijsttrekkers van politieke partijen veroordelen de aanval op forumleider Thierry Baudet. Die werd in een café in Groningen geslagen met een bierflesje. Hij was daarvoor een verkiezingsbijeenkomst. Baudet is behandeld in het ziekenhuis. Na afloop van het Eén Vandaag debat reageerden andere lijsttrekkers geschrokken. Op een Joodse begraafplaats in Lekkerkerk bij Rotterdam zijn twee grafzerken vernield. Op foto's is te zien dat de grafstenen op de grond liggen, waarvan één in het midden is gebroken. De politie gaat uit van vernieling. Er wordt onderzocht of er sprake is van een antisemitisch incident. de gemeente Krimpenwaard is beheerder van de kleine Joodse historische begraafplaats en gaat aangifte doen. Raymond Sluiter is door de Women's Tennis Association genomineerd als coach van het jaar. Hij is coach van de Oekraïense Jelina Svitolina. Ze haalde onder zijn leiding de halve finales van Wimbledon. Op Roland Garros werd de kwartfinale gehaald. Svitolina dus werd vorig jaar moeder en keerde dit jaar terug in het proftennis. Ze stond ooit derde op de wereldranglijst en staat inmiddels weer 25ste. En Italië heeft zich geplaatst voor het EK in Duitsland volgend jaar. De titelhouder had genoeg aan een 0-0 gelijkspel tegen Oekraïne. Dat land kan via de play-offs nog een ticket voor de eindronde afdwingen. Ook Slovenië en Tsjechië plaatsen zich voor het EK begin volgende maand...